Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet wil nog bekijken of de verlenging van de lockdown... voor de basisscholen korter kan duren dan drie weken. Dat melden Haagse bronnen. Het hangt af van het nadere onderzoek naar de gevolgen voor leerlingen... in de basisschoolleeftijd van de Britse variant van het coronavirus. Het lijkt wel zeker dat ook de basisscholen na 18 januari dicht blijven... maar het is dus nog niet duidelijk hoe lang precies. Die Haagse bronnen melden dus dat de uitkomst van het beraad van het kabinet vanmiddag op het Katshuis is... dat de lockdown in Nederland na, 18, na 19 januari wordt verlengd met drie weken. In het overleg zou ook zijn besloten dat het financiële steunpakket wordt uitgebreid voor bepaalde sectoren. Dat is ook absoluut nodig voor hun sector, zeggen onder meer Koninklijke Horeca Nederland en winkelbranchevereniging Inretail in een reactie. Dinsdagavond is er weer een persconferentie van het kabinet. In de ziekenhuizen zijn tot het einde van de middag 31.000 medewerkers uit de acute zorg gevaccineerd, meldt het landelijk netwerk acute zorg. De meeste ziekenhuizen waren gisteren al door hun vaccins heen. Morgen komt de laatste zending. De ziekenhuizen krijgen in eerste instantie 33.000 doses van het vaccin... voor in ieder geval de 30.000 meest cruciale acute zorgmedewerkers. Dat zijn bijvoorbeeld IC-verpleegkundigen en verpleegkundigen van de covid-afdelingen. En de gevangenis in Ter Apel is in lockdown vanwege de corona-uitbraak in het complex. Zeker 14 gevangenen zijn positief getest op het coronavirus. De dienst justitiële inrichtingen wil alle bijna 450 gevangenen de komende dagen testen. Ze moeten zeker vijf dagen in hun cel blijven. Bezoek is de komende dagen ook niet toegestaan. Het weer vannacht meest droog. In het oosten even kans op lichte vorst en gladheid. Morgen bewolkt maar droog. Het wordt maximaal 4 tot 7 graden. In de avond gaat het morgen weer regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.